Dik Hark met het NOS Journaal. In de hal van de Tweede Kamer. Daarop staan de namen van bijna 18.000 militairen en verzetstrijders die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Sinds vorig jaar is de lijst ook digitaal te bekijken. Vorig jaar was de Nederlander gemiddeld 670 euro kwijt aan accijnsen, ongeveer 25 euro meer dan een jaar eerder. Vooral rokers zijn meer gaan betalen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek leverde brandstoffen, drank en tabak de overheid vorig jaar 11 miljard euro aan accijnsen op. Zuid-Holland moet, opnieuw bekijken moet opnieuw kijken naar de effecten op de natuur door de bouw van twee nieuwe elektriciteitscentrales op de Maasvlakte. Electrabel en E.ON bouwen daar kolencentrales die volgens milieuorganisaties veel schade toebrengen aan de natuur. Er moet van de Raad beter worden gekeken naar de gevolgen voor het beschermde duingebied. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de bouw van de centrales. Paleis Soesdijk is een mooie locatie voor het Nationaal Historisch Museum. Dat vinden 15 prominente historici en het museum zelf, dat nu geen eigen gebouw heeft. Plannen voor een futuristisch pand in Arnhem sneuvelden vorig jaar. In de Volkskrant pleiten de historici vandaag voor Paleis Soesdijk als locatie. Ze noemen het een monument van de Nederlandse geschiedenis en wijzen op de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De FBI waarschuwt voor Bin Laden-virussen. Die worden meegestuurd met e-mails die beeldmateriaal beloven van de executie van Al-Qaeda-leider. Wie op de link in zo'n e-mail klikt, stuurt het bericht ongemerkt door aan al zijn contacten. Een van de virussen verspreidt zichzelf via Facebook met een titel als Osama Bin Laden Execution Video. Het weer nog flinke zonnige periode met hier en daar stapelwolken en een bui. Temperatuur 12 graden op de Wadden en een graad of 16 in Limburg. Morgen is het droog en zonnig en iets warmer. Dagen daarna stijgt de temperatuur nog verder tot ruim boven de 20 graden in het weekeinde. Dit was het NOS Journaal. Kaar van de ANWB is in de Jonse Hoog Randstad. Kaar van de Stalen A op de AV 4 richting in Den Haag. De stad staat bij knooppunt file op de Prins die richting Den Haag. Kilometer. Er staat bijna een ongeluk plek Prins Klausplein.